9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerika eist dat landen zich weer gaan houden aan de VN-sancties die golden voor Iran. Onder meer omdat Iran weer uranium is gaan verrijken. Ook willen de Amerikanen dat het VN-wapenembargo tegen Iran dat volgende maand afloopt wordt verlengd. Anders komt de VS met eigen maatregelen tegen landen die zaken doen met Iran. Rusland en Europese landen zeggen dat de VS geen recht van spreken heeft... omdat president Trump in 2018 uit het atoomakkoord met Iran is gestapt. Voor het eerst sinds de zomer is er in Nederland weer lokaal vorst aan de grond gemeten. In Twente was de temperatuur op 10 centimeter hoogte vanochtend 1,3 graden onder nul. Weerplaza zegt dat dat geen record is. Acht jaar geleden werd eind september in Twente min 4,7 gemeten aan de grond. Inwoners van Engeland die een bevel tot thuisisolatie negeren... riskeren vanaf volgende week maandag een boete van 1000 pond. De maatregel geldt zowel voor mensen die positief zijn getest... als voor mensen die contact hebben gehad met iemand die besmet is. Bij herhaling kan de boete oplopen tot 10.000 pond. Tot nu toe kende Engeland geen quarantaineplicht, alleen een advies. Net als in Nederland loopt het aantal coronagevallen in het Verenigd Koninkrijk op. Gisteren werden ruim 4400 nieuwe besmettingen gemeld, het hoogste aantal in maanden. Het Groningse dorp Kiel-Windeweer is gisteravond opgeschrikt door een schietpartij. Daarbij is iemand gewond geraakt. Getuigen zeggen dat er auto's kwamen aanrijden, dat er ruzie werd gemaakt en dat er werd geschoten. Het slachtoffer werd in de voet geraakt. De politie rukte groot uit met drie arrestantenbusjes en een ME-bus. Acht mensen zijn gearresteerd, onder wie het slachtoffer. Een van de daders zou een wapen in een kanaal hebben gegooid. Het sporenonderzoek in Kielwindeweer gaat vandaag verder. Het weer, Volop zon, in het zuiden eerst nog wat sluierbewolking. door 20 tot 25 graden.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 Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt. Voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten. Too many bridges to cross over. en de act van de maand.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 En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. The news is out all over town that you've been seen. that I should not complain. I love you still. You win again. Crossroads, number 1 country hit baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills. I can't live without you, and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with uh, my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when you come home, a feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek countryalbum met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. to a bad dream. listen I'm the train they call City of New Orleans I'll be gone 500 miles when the day is done I'll be gone 500 miles when the day is done Steve Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hit single Nowhere But Texas die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller doses. Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend.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 Prairie Oyster was een Canadese countrygroep uit Toronto. Ze werden zes keer door zowel de Canadian Country Music Association als de Juno Awards uitgeroepen tot countrygroep of duo van het jaar. De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land.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 Love walked away. so by. And like the 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, crossroads, crossroads. country tiptopper. can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the tables down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make a movie about long Is it Van. dogs and roos. salad. rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Loent... er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen, zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries, I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused. Them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? extinct. Well, them old grizzly blues got me kind of confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the spotlight. spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. this song's for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you, straight from my heart. it play. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from. Crossroads. Kees de Haan. The jukebox keeps playing that same cheating song While my rock of Gibraltar waits at home There's a sweet thing got a hole. Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. guilty if you don't walk right. Morning comes when there's no room in the tank. They be drunk, strewn out like driftwood along the bank. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en de Lonesome Fellas aan toegevoegd worden.